Beoogd premier Rutte wordt daarna waarschijnlijk benoemd tot kabinetsformatuur. De CDA-fractie stemde gisteren unaniem voor een kabinet met de VVD. Dat wordt gedoogd door de PVV. De fractieleden Ferrier en Koppenjan houden hun bezwaren... maar zullen het kabinet beoordelen op zijn daden. PVV-leider Wilders zei dat hij het logisch vindt... dat ze kritisch kijken naar het werk van het kabinet. VVD-leider Rutte constateerde dat er in de Kamer voldoende steun is voor een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De VVD-leider hoopt dat zijn kabinet eind volgende week op het bordes staat. Jongeren bewegen nog altijd veel te weinig. Slechts 46% doet dagelijks minstens een uur aan sport of aan andere vormen van beweging. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Bewegen en Gezondheid van onderzoeksinstituut TNO. Het streven van de overheid is om minstens de helft van de jeugd in beweging te krijgen. Veel jongeren doen wel aan sport, zegt TNO, maar ze sporten te weinig. Volwassenen bewegen veel meer. Bijna 70% heeft voldoende beweging. Tien jaar geleden was dat nog 52%. Morgen worden de resultaten besproken op de dag van het sportonderzoek in Amsterdam. In het noorden van Congo is een rebellenleider gearresteerd. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de verkrachting van honderden vrouwen en kinderen in een dorp in Oost-Congo. De slachtoffers werden eind juli overvallen door een groep van enkele honderden rebellen en verkracht over een periode van vier dagen. De rebellen plunderden honderden huizen en winkels. Ook zouden ze dorpsbewoners hebben ontvoerd en ze gedwongen hebben om voor hen te werken. In de regio is een VN-troepenmacht gelegerd, maar de blauwhelmen zouden niets van de aanval hebben gemerkt. Een hoge VN-functionaris oordeelde dat de troepenmacht heeft gefaald bij de bescherming van burgers.